Raymond Seré met het NOS-journaal. De Tweede Kamer praat mogelijk nog deze week over de situatie in het Syrische Kobani. De stad in Koerdisch gebied dreigt ingenomen te worden door strijders van islamitische staat. Het debat vindt plaats op verzoek van de ChristenUnie. De Kamer wil onder meer weten wat de mogelijkheden zijn om humanitaire hulp te verlenen. Vanmorgen ontving de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken een delegatie Koerden. Die willen dat het Westen en ook Nederland ingrijpt in Syrië. In Londen zijn bij een reeks invallen vier islamitische terreurverdachten opgepakt. De Britse politie verdenkt de mannen van het voorbereiden van aanslagen en van het aanzetten tot terreur. De verdachten zijn mannen van 20 en 21 jaar. Een van hen verzette zich zo hevig bij zijn arrestatie dat de politie een stroomstootwapen moest gebruiken. De mannen zijn aangehouden in een omvangrijk Brits onderzoek naar islamitische terreur. Eind vorige maand werden negen terreurverdachten opgepakt. Halfords, de winkelketen voor auto- en fietsaccessoires, is failliet. Afgelopen vrijdag is het faillissement aangevraagd. Het personeel is vandaag geïnformeerd. De winkels blijven voorlopig open. Halfords heeft 130 filialen in Nederland. De afgelopen jaren werden al diverse bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd bij de keten. Ook werd de winkelformule aangescherpt, maar dat kon het faillissement niet voorkomen. Het faillissement betreft de 102 eigen filialen van Halfords en het hoofdkantoor. Daar werken in totaal 536 mensen. De 28 de winkels die door franchisers worden gerund blijven buiten het faillissement. Een delegatie van de betogers in Hongkong gaat vrijdag praten met het stadsbestuur over democratische hervormingen. Enkele honderden demonstranten bivakeren nog altijd in het centrum van de stad. Het overleg van vrijdag staat gepland om 10 uur ochtends Nederlandse tijd. Eerder spraken de twee partijen af dat ze weer om de tafel zouden gaan zitten, maar een datum en een tijdstip waren toen nog niet bekend. En dan het weer verspreidt over het land nog buien, ook opklaringen.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 In de Randstad eh, staan nog een zevental files. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 9 en 4 kilometer op de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is dicht. A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Maren 2 kilometer door een ongeluk. Hier is de, de weg weer vrij. En op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom staat tussen Oud-Beijerland en Numansdorp 3 kilometer. Daar heeft een vrachtwagen in brand gestaan.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 you think I should call her up and save this Can I save this? Kita is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Ice on fire.